Ja, we hangen tot bouw, we zijn weer van scherm. Weer of missing out, heb een data leuk. Swipe, orties aan die hit, eh, hoe, ah. Jullie shit gaat fout, dat wat raar gespeeld. Vlijlijk op Alani, ja, maar ik de koef, kaf, eh.